Uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De rechtszaak tegen de man die ervan wordt verdacht dat hij zijn ex en haar moeder heeft neergeschoten... heeft flink wat vertraging opgelopen. Bij de schietpartij afgelopen januari bij een winkelcentrum in Zwijndrecht... raakte zijn ex zwaar gewond en haar moeder kwam om het leven. De rechtszaak is vertraagd door een gebrek aan plekken bij het Pieterbaan-centrum. De man, wiens bijnaam Lucky is, moet daarheen voor psychisch onderzoek. Maar door ruimtegebrek kan hij pas in oktober terecht. Voor de man is een extra beveiligde plek nodig... omdat hij vijf weken voortvluchtig was na de schietpartij. De zoektocht naar een vermoedelijke leeuwin in de buurt van Berlijn is gestaakt en gaat komende ochtend weer verder. Dat meldt de Duitse politie op Twitter. Ze zeggen dat er overleg is geweest met dierenartsen en jagers... en dat daaruit is besloten om een grotere afstand te bewaren tot het dier... en vrijdagochtend de zoektocht te hervatten. De vermoedelijke leeuwin werd woensdag rond middernacht voor het eerst gezien in de buurt van Berlijn. De Indiaanse premier Modi heeft voor het eerst gereageerd op het aanhoudende geweld in de deelstaat Manipur. Al maanden is er etnisch geweld tussen de Meitei gemeenschap en de Kuki-stam. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. Modi reageert vanwege een filmpje dat rondgaat op sociale media. Daarin worden twee vrouwen uit de Kookie-gemeenschap gedwongen om naakt over straat te lopen... terwijl ze worden aangevallen door een groep Meitai-mannen. Modi noemt het onvergevelijk wat er is gebeurd. De schuldigen zullen volgens hem moeten boeten. De Europese sancties tegen Rusland worden met een half jaar verlengd tot eind januari. Dat hebben de EU-landen besloten. Vanwege de Russische invasie van Oekraïne werden in fases sancties ingevoerd... zoals exportverboden van industriegoederen en luxegoederen. Het weer. Vannacht wordt het tussen de 9 en 13 graden. Morgen eerst zon, later bewolking, ook enkele buien.